Volgens de Raad van Discipline van de Orde waren het vooral kansloze zaken, maar dat vertelde de advocaat niet aan zijn cliënten. De advocaat gaat tegen de schorsing in beroep. Het Rijk stopt de betaling van het Islamitisch College Amsterdam. De school is een van de twee islamitische middelbare scholen in Nederland. Volgens staatssecretaris Van Bijsterveld heeft het college voor het derde achtereenvolgende jaar te weinig leerlingen. In bijzondere gevallen kan de staatssecretaris ondanks het lage aantal bekostiging toch doorzetten. Maar daar voelt ze niets voor, omdat de inspectie van het onderwijs de school zeer zwak vindt. Minister Ter Horst vindt dat de politie onmiddellijk moet stoppen met het bewaren van alle gescande autokentekens. Maar het kabinet gaat de wet zo veranderen dat het wel mag. De politiekorpsen IJsseland en Rotterdam-Rijnmond bewaren die gegevens, ook als die niet verdacht zijn. Het College Bescherming Persoonsgegevens zegt dat daarmee de privacy geschonden wordt, omdat zo iedere automobilist als potentiële verdachte in politiebestanden terechtkomt. Het verkeer rond Amsterdam staat grotendeels vast. De files worden onder meer veroorzaakt door noodreparaties aan de A1 bij het knooppunt Muidenberg. Daar zijn twee rijstroken afgesloten, waardoor veel automobilisten een andere route volgen om Amsterdam uit te komen. Het verkeer staat stil of rijdt langzaam op de A1, de A10 en op de A2. Erben Wennemars gaat toch naar de Olympische Spelen Hij wordt verslaggever voor de NOS. Vorige maand wist Wennemars zich niet voor Vancouver te plaatsen en nam die afscheid van het profschaatsen. Nu gaat hij allerlei onderwerpen maken voor radio, tv en internet.